op de bekende viroloog Mark van Ranst, het gezicht van de corona-aanpak in België. De militair nam onder meer een raketwerper en een machinegeweer mee uit een kazerne. Die zijn gisteravond gevonden aan de rand van een bos. Correspondent Sander van Hoorn is daar. Je vraagt je af, zit hij hier nog vandaar dat ook het signalement van de man naar buiten is gebracht. Gespierd, kalend, tatoeages. Ik zeg het maar even hardop, want theoretisch gezien kan die ook naar Nederland gegaan zijn. De jongen die veroordeeld is voor het doden van Savannah van 14... krijgt twee jaar langer jeugd-TBS. Volgens de rechtbank is het nog te vroeg om te stoppen met de behandeling. Het lichaam van Savannah werd in 2017 gevonden in een sloot in Bunschoten. In een groot deel van de stad Groningen worden scooters met een benzinemotor verboden... meldt RTV Noord. Het gaat om 43 kilometer aan fietspaden en het Noorderplantsoen. Daar mogen dan alleen nog maar elektrische scooters rijden. De maatregel zou binnen een jaar in moeten gaan. Winkeliers in Venlo hebben veel overlast van Duitse dagjesmensen die de grens oversteken... omdat de winkels en de terrassen hier al open zijn. Bij de regionale omroep L1 klagen ze over het asociale gedrag van sommige Duitsers. Eén keer werd een pashokje van een kledingwinkel zelfs gebruikt als wc. Een eh, collega van mij kwam boven, mensen hadden kleren gepast... En eh, toen kwamen ze boven en hadden ze daar eh, ja, geplast. Dus het was helemaal nat. Ook houden de toeristen zich niet aan de coronaregels en laten ze veel rotzooi achter. Het weer, er trekken stevige buien over het land met kans op hagel en onweer. Tussendoor is er ook zon, tussen graad of 14 vanmiddag. Morgen blijft het op veel plekken droog, is het ook wat warmer, 14 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort vielen tussen Naarden en Hilversum-Noord 3 kilometer met 10 minuten vertraging.